Hayward nam gisteren een vrije dag om met zijn zoon te gaan zeilen bij het Britse eiland White. De stafchef van president Obama noemde het een nieuwe PR-blunder na de olieramp in de Golf van Mexico. Ik denk dat Tony Hayward geen tweede carrière in de PR hoeft te beginnen, zei hij. Nederlandse gemeenten weten vaak niet wat er gebeurt met de subsidies die ze verstrekken. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van RTL Nieuws. 9 van de 10 gemeenten controleren niet of een subsidie doeltreffend is geweest. Ambtenaren laten zich volgens de onderzoekers bij het toekennen van subsidies te vaak leiden door persoonlijke voorkeuren. In Amerika is de boomlange Soedanese oud-basketballer Manute Bol overleden. Hij baarde met zijn 2,31 meter in de jaren 80 en 90 veel opzien in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Bol scoorde weinig, maar hij groeide uit tot een van de beste schotblokkeerders uit de Amerikaanse basketbalgeschiedenis. Na zijn carrière zette hij zich in voor goede doelen, met name in Soedan. Manute Bol had een ernstige nierziekte. Hij is 47 jaar geworden. Meer dan 30 miljoen Polen mogen vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Die moet de opvolger worden van Lech Kaczynski, die in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De strijd gaat tussen de pro-Europese Bronislav Komorowski en de euroscepticus Jaroslav Kaczynski. Dat is de tweelingbroer van de omgekomen president. Komorowski ligt volgens de laatste peilingen een straatlengte voor, maar zijn voorsprong is de laatste tijd wel geslonken. En het Nederlands elftal heeft zich als eerste team geplaatst voor de tweede ronde op het WK. Doordat Denemarken gisteravond met 2-1 won van Cameroen... is Oranje zeker van een plaats bij de eerste twee in de groep. Denemarken en Japan maken donderdag in een onderling duel uit...